de beurzen in Azië lager sloten. De Chinese bank ICBC, de grootste bank ter wereld, opent vandaag een kantoor in Amsterdam. De Chinese industriële en commerciële bank mikt vooral op Chinese bedrijven en niet zozeer op particuliere klanten. ICBC heeft al vestigingen in Londen, Frankfurt en Luxemburg. Amsterdam komt daar nu bij, samen met Brussel, Parijs, Milaan en Madrid. Minister De Jager van Financiën verwacht dat de bank kan zorgen voor meer werkgelegenheid... doordat meer Chinese bedrijven hier naartoe zullen komen. Het weer, het is droog met zonnige perioden en het wordt 2 graden in het oosten tot 5 in het westen.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. NS en ProRail erkennen dat ze in de winter op het spoor onacceptabel hebben gepresteerd. De topmannen Meerstad en Klerk hebben daarvoor aan het begin van een hoorzitting in de Tweede Kamer uitgebreid excuses gemaakt aan de reizigers. NS-topman Meerstad zei dat hij zich de machteloosheid van de reiziger kon voorstellen. Hij zei dat het ontbrak aan goede reisinformatie en dat er te veel materieel defect raakte. Ook verliep de omschakeling naar de winterdienstregeling moeizaam. PvdA-kamerlid Timmermans vindt dat topambtenaren gemene trucs hebben uitgehaald richting Wouter Bos. Uit documenten van Wikileaks blijkt dat twee topambtenaren de Amerikanen hebben gevraagd om Bos onder druk te zetten, zodat hij akkoord zou gaan met de nieuwe missie in Oeruzgan. De twee betrokken ministeries zeggen dat die berichten voor rekening komen van de Amerikanen. Maar Timmermans zegt het zal toch niet zo zijn dat de Amerikanen alles verkeerd hebben opgeschreven. De Canadese producent van BlackBerry-mobieltjes is begonnen met het blokkeren van websites met porno op het Indonesische netwerk. De Indonesische overheid had gedreigd de licentie van het bedrijf Research in Motion in te trekken. Morgen zullen alle pornosites geblokkeerd zijn, hebben de Canadezen beloofd. De Playboy-pagina is nu al niet meer toegankelijk. Het Canadese